Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is vannacht een vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De vrouw van 28 werd gevonden in een woning in Rotterdam-Zuid. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar vergeefs. Later vannacht werd een man van 35 aangehouden als verdachte. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer verderop, op een afrit bij Oldenzaal. Om erachter te komen wat er precies in de Rotterdamse woning is gebeurd... zoekt de politie naar getuigen en camerabeelden. President Biden heeft in een tv-interview teruggeblikt op het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump. Hij was die dag ziek en uitgeput, zei Biden bij ABC News. Hij herhaalde dat hij doorgaat met zijn campagne. Hij noemde zichzelf de beste kandidaat om Trump te verslaan. Hij wees onder meer op het succes van zijn economische beleid. Ik ben nog steeds goed in vorm, zei Biden. De grootste luchthaven van Milaan wordt vernoemd naar oud-premier Berlusconi... die ruim een jaar geleden overleed. De Italiaanse minister van Transport Salvini heeft dat bekendgemaakt. De luchthaven heet nu nog Malpensa, naar de boerderij die vroeger op die plek lag. Eerder was er sprake van dat de andere luchthaven van Milaan, Linate, naar Berlusconi zou worden vernoemd. Maar daar stak de burgemeester een stokje voor. Met Malpensa lukt het wel, omdat hij een eindje buiten Milaan ligt. Frankrijk is op het EK voetbal door naar de halve finales. De Fransen wonnen na strafschoppen van Portugal. Ondanks veel kansen over en weer werd in de reguliere speeltijd niet gescoord en in de verlenging ook niet. Bij de strafschoppen was João Felix de enige die miste. Hij schoot tegen de paal. Eerder op de avond plaatste Spanje zich voor de halve finales ten koste van Duitsland. Het werd na verlenging 2-1. De halve finale tussen Spanje en Frankrijk is dinsdag.